Jan van der Putten met het NOS-journaal Donald Trump en handelsverdragen die de Amerikaanse arbeider bedreigen. Zoals verwacht accepteerde Trump de kandidatuur voor het presidentschap. Bij een ongeluk op de A58 is bij Bavel een automobilist om het leven gekomen. De auto sloeg over de kop en kwam in een sloot terecht. Het ongeluk gebeurde mogelijk in slecht weer. Bij Tilburg reden enkele auto's op elkaar. In totaal raakten drie mensen gewond. De topman van de Rotterdamse zorginstelling Laurens stapt op. Laurens staat op de zwarte lijst van slecht presterende zorginstellingen die onlangs naar buiten kwam. Volgens de topman was zijn positie onder zijn medewerkers ter discussie komen te staan. Behalve de topman van Laurens treden ook twee directeuren af. Bij een brand in een flatgebouw in Doetinchem is iemand om het leven gekomen. De brand bleef beperkt tot het appartement waar het slachtoffer was. Omwonenden moesten uit voorzorg naar buiten. Over de identiteit van het slachtoffer is verder niets bekend. Turkije behandelt de beweging van de in Amerika wonende geestelijk leider Gulen als een separatistische terreurorganisatie, zegt president Erdogan. Volgens hem zit de beweging van Gulen achter de mislukte staatsgreep. Gisteravond gingen er geruchten dat er een nieuwe koepoging was in Turkije. Duizenden aanhangers van president Erdogan gingen de straat op. Na jaren van lichte daling is het aantal leden van bibliotheken afgelopen jaar voor het eerst stabiel gebleven, 3,8 miljoen. Een toename van het aantal jeugdleden compenseerde een afname van volwassenen. Het aantal uitgeleende boeken bleef ook zo goed als gelijk. In Nijmegen is de laatste dag van de Vierdaagse aan de gang. De eerste wandelaars zijn om vier uur vanmorgen gestart... en de laatste kilometers gaan straks over de Sint-Anna-straat... beter bekend als de Via Gladiola. Vanaf een uur of één worden de meeste binnenkomers verwacht. De koning is ook aanwezig in Nijmegen. Het weer, zware buien met kans op onweer, later ook met hagel.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 the trembling zou zeggen welkom bij het tweede uur van uh, eh, CFM Jazz. Mijn naam is Akko Beuving en we gaan rustig verder door met het draaien van mooie jazzmuziek. En het tweede uur ligt het accent weer op de moderne. Eh, je hebt net geluisterd naar een, een, een, Finse zangeres. Ik weet niet of ik het goed uitspreek. Haar naam is Nina, in ieder geval haar voornaam. En haar achternaam is, ik denk, Mia of Maya. En die heeft een prachtige cd gemaakt, 2016. Closure heet die eh, cd. Met een beetje ja, oude jazz standards. Maar het is ja, eh, echt klinkt geweldig. Nina Mia, zou ik bijna zeggen. Finse. Eh, wat doen we de tweede uur? Nou, ik had al gezegd, we sluiten een beetje aan bij... Eh, ja, de muziek is op het uh, Noordzee Jazz Festival. Ik heb onder andere daarvan Jacob Collier, Candy Springs... en ja, verder heb ik nog Karen Souza, King, Susanne Bartaila eh, de uh, Mr. Trumpetman, gespeeld door Rick Mol, ook aardig nummer. Eh, Groover Washington, toch nog een houtje. Dr. John, nou, we gaan gewoon beginnen. En dan eh, gaan we beginnen met uh, uh, Groover Washington. The best is yet to come. and I'll give you heaven. Love will set us free. As long as we believe the best is yet to come. Groover Washington natuurlijk. Eh, met die mooie sax sound. dit kwam van de CD Anthology, een CD uit 1988. De beste is yet to come. En dat betreft zeker de zomer. Want ik begreep van de week dat het steeds eh, warmer gaat worden. Het wordt steeds beter. En nou, misschien vanmiddag al, hè, want de opklaringen komen uit het eh, westen, noordwesten om precies te zijn. Wie weet wordt het wel een zonnige middag op strand. Ik denk het wel trouwens. dan gaan we naar Matt Bianco. De laatste tijd vaak in Nederland met eh, ja, allerlei eh, op tour geweest. Een paar jaar met het eh, jazzorkest van het Concertgebouw. En hij heeft eens een keer een nieuwe cd uitgebracht in 2004. Eigenlijk was dat een comeback cd. En daar staat een aardig nummer op. Ordinary Day. met B&Go. Met Mood heette die cd 2004. Eh, ik zei al dat ik wat eh, artiesten zou draaien die ook op Sea stonden. En dat is onder andere Jacob Collier. Eh, eigenlijk eh, uit het ja, elektronische jazz. De Engelse krant The Guardian kroonde hem vorig jaar al tot de nieuwe jazz-messias. Jacob Collier is naast jong en bijzonder getalenteerd ook inventief op allerlei muzikale vlakken. Eh, de, ja, de creatieve wereld van deze multi-instrumentalist uit Londen is breed gekleurd. Zo combineert hij jazz-elementen met a zang, beatbox... waarbij genres als folk, grove, soul, trip-hop, gospel, Latin... en zelfs klassieke muziek eh, basisingrediënten zijn. En deze jongen heeft een, een aardige cd gemaakt. En daar ga ik een nummertje van draaien. Van Jacob Collier. En, wat ik ga draaien is een heel bekend nummer. Het is namelijk het nummer van... Eh, ja, ik ga hem even opzoeken. You and I. En je kent hem meteen. En ondertussen hoor je de golf hier in Zandvoort rustig op het strand lopen. You and I, Jacob Collier. Van de cd In My Room, cd 2016. Here we are, on earth together, it's you and I. God has made us for I friend van Jacob eh, Collier. En we hebben nog meer mooie klanken, want dat is dit nummer. Dat ga je gewoon even beluisteren. En dan moet je maar even raden wie dat is. muziek van de bovenste plank. Toen Prince haar coverversie van Sam Smith eh, Stay With Me hoorde... ontbood hij Candice eh, Springs naar Paisley Park... om met hem te komen spelen op de 30ste verjaardag van Purple Rain. Nou, deze mevrouw Candy Springs heeft op North Sea Jazz Festival gestaan. Heeft onlangs, ik geloof volgens mij is in juni uitgekomen... Eh, werkelijk een prachtige cd uitgebracht. Getiteld Soul Eyes. daar doe ik de openingstrek van. En daar wordt meegeholpen door Terence Blanchard. Candice Springs. van. Op deze is Candace Springs Soul Eyes. Eh, ja, we draaien oud en nieuw. En de tweede uur is vooral nieuw. En dan kom ik bij Johnny Britt. Een zanger en trompetist die in 2016 eh, een mooie cd heeft uitgebracht. Marvin Meets Miles. Op die cd staan echt hele mooie stukken. After the Dance en I Want You zijn prachtige stukken. Maar die zijn allemaal wat te lang voor dit programma. En ik heb een ander nummer van hem uitgekozen. En dat heet Marvin Meets Mill. En daar komt hij. Johnny Britt. Clinton nieuwe cd. Marvin Meet Mill. Mile, sorry. deze cd eh, beveel ik van harte aan.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 Live. Ja, Mr. Trumpetman. Eh, Rick Moll is van huis uit een jazz maar die maakt toch geregeld uitstapjes naar andere genres. Zo ook op deze single, Mr. Trumpetman. Uh, klinkt best funky en soulful. Dus vandaar dat ik hem gedraaid heb. Het is wat ruigere muziek dan eh, je anders van me gewend bent... maar voor deze mooie zondagochtend moet dat kunnen. En als het over ruig gaat, dan heb ik het natuurlijk ook over uh, Karin Souza. En dat is een, een Argentijnse jazzzangeres. En die zingt een bekend popnummertje... Tainted Love. From the pain you drive into the hurt of me, the love we share seems to go nowhere. And I've lost my light, for I just and turn, I can't sleep at night.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 Karen Souza, Argentijnse jazzzangeres, komt van haar cd. Eh, Karen Souza Essentials, een cd 2011. Met uh, fraaie popnummers in een, uh, jazzjasje zou ik zeggen. tijd voor een gitarist, een wat funky gitarist. Eens even kijken. Steve Watson, Head It Up, cd 2015. Having Fun, nou dat gaan we zeker doen op het strand. de jazzgitarist Steve Watson. Uh, eh, heat It Up. En dat nummer heet Having Fun. Nou, ik zou zeggen Having Fun eh, op het strand vandaag. Eh, ja, dan kom ik bij een damesformatie waar ik echt helemaal stuk van ben. En drie dames die de pannen van het dak zingen, zou ik bijna zeggen. Het is pure R&B. Het nummer heet The Right One. En, we, en het is van de cd We Are King. En het trio heet King ja, het is fantastische muziek. Je gaat, je gaat er helemaal vanuit uit je bol, zou ik bijna zeggen. The Right One, King. Kom, komende dames. was het fantastische damesgroepje King... The Right One. En dat kwam al van de cd We Are King. Ja, dat zijn lekkere zomerklanken natuurlijk. Ik zei het al, twee uur is een beetje geprogrammeerd... in de sfeer van uh, Jazz. En eh, dan kom ik ook natuurlijk bij Susanne Bartila Bartila ik dacht dat ze een, een vrouw is die in Duitsland woonde... en die heeft een cd gemaakt, I Love Lee. En is de vraag welke Lee bedoelt ze daar? Bedoelt ze Lee Morgan? Bedoelt ze eh, Lee Marvin? Bedoelt ze daar? Ik weet Nou, ik ga het volgende nummer draaien. Dan weet, je wel, dan weet je wel wie ze bedoelt.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 Fever till it sizzles, water. Danne Bartila, een, eh, een Duitse die in Frankrijk woont. En dit was natuurlijk eh, Peggy Lee Fever. Ja, en ik durf hem bijna niet te draaien, maar ik doe het toch als laatste nummer. Dat is het nummer Run Like the River. En dat wordt gespeeld door Vintage Trouble. Die waren zowel op Pinkpop als ook op het Noordzee Jazz Festival. Het is redelijk wild. Ik wens je een hele goede zondag. En met dit fantastische nummer Run Like the River gaan we eruit.